Jobboot met het NOS Journaal. Het waterschap Friesland stuurt 80 inspecteurs op pad om de dijken te controleren. Ze gaan kijken welke dijken moeten worden verstevigd of opgehoogd. Volgens dijkgraaf van Erkelens blijft de situatie in Friesland tot zondag kritiek. Vooral in het noordoosten van de provincie blijft het waterpeil nog een paar dagen hoog. Het overvloedige water kan nog niet in de Waddenzee worden geloosd, omdat het water ook daar te hoog staat. LTO Noord roept veehouders in de provincie Groningen op zich te melden als ze stalruimte over hebben. In verband met de zwakke dijk langs het Eemskanaal bij Ten Boer en Woltersum geldt daar sinds vanochtend een verplichte evacuatie. Mogelijk moeten ook meer dan 2000 melkkoeien en enkele honderden schapen uit het gebied worden weggehaald. Volgens de boerenorganisatie is een snelle evacuatie noodzakelijk. Nederland heeft er een kardinaal bij. Paus Benedictus maakte in het Vaticaan bekend dat Wim Eijk deze hoge functie krijgt. De 58-jarige Eijk is momenteel aartsbisschop van Utrecht en als zodanig al de hoogste Rooms-Katholieke geestelijke van Nederland. Hij ligt bij het grootste deel van de gelovigen in zijn aartsbisdom niet goed. Velen zien in hem een koele saneerder die bijna zonder kritiek de besluiten van het Vaticaan uitvoert. De drie meisjes die het slachtoffer zijn geworden van een koolmonoxidevergiftiging in Huizen zaten in dezelfde klas op dezelfde school in de Noord-Hollandse gemeente. Twee meisjes van 11 en 12 zijn aan de vergiftiging overleden. Ze logeerden bij een vriendinnetje van 10 die in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn tientallen mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Dat meldt de staatstelevisie. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het doel van de aanslag was mogelijk een politiebusje, maar de meeste slachtoffers waren burgers. Twee weken geleden kwamen bij aanslagen in Damascus 44 mensen om. Eerder vandaag werden waarnemers van de Arabische Liga in een voorstad van Damascus aangevallen door regeringstroepen. Het weer vanmiddag overwegend droog met af en toe wat zon. Temperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Door een ongeluk 5 kilometer bij Spaanse polder.